Nu gebeurt het vaak andersom. Na de opsporing van een crimineel wordt naar zijn geld gekeken, maar dat levert te weinig op. Justitie vindt het vooral zorgelijk dat de grote criminelen buitenschot blijven. Zij hebben hun geld vaak verborgen achter ingewikkelde financiële constructies in het buitenland. Ook de politie vindt dat financieel onderzoek meer prioriteit moet krijgen. Wie vanochtend de weg op gaat moet rekening houden met gladheid. In vrijwel het hele land zijn natte weggedeelten bevroren... en ook sneeuwresten kunnen gladheid veroorzaken. Het KNMI heeft code geel afgegeven tot 12 uur. Gisteren leidde het winterweer tot een extreem drukke avondspits. Op het spoor zetten de NS minder treinen in. Vandaag zou alles weer volgens de dienstregeling moeten rijden. FC Barcelona wil Frenkie de Jong voor bijna 90 miljoen euro overnemen van Ajax, schrijft de Telegraaf. De krant baseert zich op Spaanse bronnen. Eerder leek het erop dat de 21-jarige middenvelder naar Paris Saint-Germain zou gaan, maar de Franse club zou hooguit 75 miljoen willen betalen. Ook Manchester City en Juventus zijn volgens de Telegraaf afgehaakt vanwege de hoge vraagprijs. Met een transfersom van bijna 90 miljoen zou de Jong de duurste Nederlandse speler ooit worden. Nu is dat nog Virgil van Dijk, die een jaar geleden voor ruim 84 miljoen van Southampton naar Liverpool ging. Zevenvoudig winnaar Serena Williams is uitgeschakeld op de Australian Open. De Amerikaanse tennisser verloor in de kwartfinale in drie sets van de Tsjechische Karolina Pliskova. Zij neemt het in de halve finale op tegen de Japanse Naomi Osaka... die in twee sets Elina Svitolina uit Oekraïne versloeg. Het weer bewolkt met af en toe wat sneeuw, er staat weinig wind...